Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Autoverzekeringen worden flink duurder. In juni moest er al gemiddeld 11% meer worden betaald dan een jaar geleden. Verzekeraars verhogen de premie onder druk van de Nederlandse bank. Die ontdekte dat bij een flink deel van de verzekeraars de premie niet kostendekkend is... waardoor er te weinig reserves zijn om tegenslagen op te vangen. Dat kan leiden tot financiële problemen en faillissementen van verzekeraars. De Amerikaan die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van een vrouw op Aruba blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 16 dagen verlengd. De Amerikaanse vrouw van 35 wordt al twee weken vermist. De man zei dat ze tijdens het snorkelen niet meer boven kwam. De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op. In Utrecht zijn drie studentes in een open bus gewond geraakt toen ze met hun hoofd tegen een viaduct aankwamen. Twee van de drie zijn zwaar gewond. Ze stonden rechtop in een open dubbeldekker toen die onder het viaduct doorreed. De bus was gehuurd door een Utrechtse studentenhockeyclub in het kader van de introductieweek. In Amerika is een Australiër opgepakt die een nepbom om de nek van een meisje in Sydney zou hebben gelegd. Het is een zakenman die volgens de politie banden heeft met de familie van het meisje. Ze is de dochter van een miljonair en kreeg de bom om haar nek tijdens een inbraak in haar ouderlijk huis. De insluiper liet ook een briefje achter waarin hij losgeld eiste. De tekst daarvan is teruggevonden op de computer van de man. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gaat reorganiseren. In Australië verliezen duizend mensen hun baan. Qantas richt twee nieuwe maatschappijen op in Azië. Volgens topman Joyce van Qantas valt daar nog winst te behalen. Ook gaat de maatschappij meer samenwerken met bestaande partners en wordt de aanschaf van enkele A380's uitgesteld. Het weer, eerst bewolkt met in het noordwesten kans op een bui... Vanmiddag overal droog en op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 19 tot 22 graden.